Dikter Hark met het NOS Journaal. Landen die zich niet aan de Europese begrotingsregels houden... moeten uit de euro kunnen worden gezet. Dat schrijven premier Rutte en minister De Jager in een ingezonden brief... in de Britse krant The Financial Times. Woensdag deden Rutte en De Jager in een brief aan de Tweede Kamer... ook al allerlei voorstellen om landen aan te pakken... die de hand lichten met de begrotingsdiscipline. In de Financial Times herhalen ze dat, maar dan op scherpere toon. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren wordt nog dit jaar overgebracht naar een strafinrichting. Volgens een arts is hij gezond genoeg. De ex-SS'er werd vorig jaar in Aken tot levenslang veroordeeld voor de moord op drie Nederlandse burgers in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn zwakke gezondheid mocht de 89-jarige Boeren voorlopig in zijn verzorgingstehuis in Duitsland blijven. Duitse justitie onderzoekt nu waar hij zijn straf kan uitzitten. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zitten sinds 5 uur vanochtend zo'n 2000 huishoudens zonder stroom. De oorzaak ligt mogelijk bij de zware regenval van de afgelopen dagen. Door het water worden de kabels aangetast. Gisteren waren in dezelfde regio ook al stroomstoringen. In Londen wordt vandaag de man begraven die een maand geleden in de wijk Tottenham werd doodgeschoten door de politie. Na het incident braken in Londen en andere Engelse steden hevige rellen uit die dagenlang aanhielden. De politie verwacht een gespannen sfeer rond de begrafenis. Bij de uitvaart worden zo'n duizend mensen verwacht. De man werd begin augustus doodgeschoten toen hij in een taxi zat. Hij zou eerst op de politie hebben geschoten, maar inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval was. Wat er wel is gebeurd moet nog blijken uit onderzoek. De familie heeft al aangegeven weinig vertrouwen te hebben in dat onderzoek. Het weer dan nog bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur 18 graden op de Wadden en een graad of 22 in het zuidoosten. Morgen op veel plaatsen zomers warm met maxima rond of boven de 25 graden. Dit was het. En Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat nog een file op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Laren en Eembrugge nog 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk iets verderop bij de afrit Bunschoten.